Met bijvoorbeeld veiligheidspaaltjes en betere beveiliging tijdens grote evenementen. Daarnaast moeten stoffen om explosieven te maken moeilijker verkrijgbaar worden. De eurocommissaris van Veiligheid heeft zijn plannen vandaag voorgelegd aan het Europees Parlement. Een politieagent uit Rotterdam is naar het College voor de Rechten van de Mens gestapt... omdat ze geen hoofddoek mag dragen tijdens het werk. In het openbaar moet ze die afdoen en ze heeft daar een klacht over ingediend. Ze hoopt dat er ruimte komt voor experimenten met een uniform met hoofddoek. In mei was er ook al discussie over de kwestie toen een agent in Amsterdam toch met een hoofddoek over straat ging. Minister Blok maakte toen duidelijk dat hij niet ziet in het toestaan van een hoofddoek. De politie heeft vorige week 5300 kilo cocaïne gevonden in de haven van Antwerpen. De drugs zat in een container met bananen uit Colombia en de eindbestemming was Nederland. Er zijn nog geen mensen aangehouden, de Nederlandse politie doet verder onderzoek. Een piloot van luchtvaartmaatschappij Air Berlin is geschorst omdat hij een afscheidsrondje vloog over het vliegveld in Düsseldorf. Hij vloog met 200 passagiers vanuit Miami terug naar Duitsland. Het was zijn laatste intercontinentale vlucht omdat Air Berlin failliet is. Vlak voor de landing zei hij tegen de luchtverkeersleiding dat er een technisch mankement was. Hij maakte een doorstart en vloog laag over de terminals. Na het afscheidsrondje landde het toestel alsnog. De luchtvaartautoriteiten onderzoeken het incident. Het weer dan nog, op de meeste plekken blijft het droog. Vannacht kan hier en daar een mistbank ontstaan. En morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe en kan er in het westen wat regen vallen.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 Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she stay. feel it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it.